Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Meerdere vluchten van Transavia vanaf Rotterdam de Hague Airport... gaan komende ochtend niet door vanwege storm Kieran. Ook Schiphol waarschuwt voor vertragingen en annuleringen. De verwachting is dat de storm in de loop van de ochtend de kust bereikt. De ANWB adviseert mensen om komende dag thuis te werken. In de dienstregeling van de NS zijn vooralsnog geen grote aanpassingen gedaan... In Frankrijk is in meerdere departementen aan de westkust code rood afgekondigd vanwege de storm. President Macron heeft mensen opgeroepen zoveel mogelijk binnen te blijven. Cyprus wil een corridor over zee opzetten om humanitaire hulp in de Gazastrook te krijgen. Schepen met noodhulp zouden dan in Cyprus gecontroleerd worden en vandaar naar Gaza varen. Medewerkers van de Verenigde Naties kunnen de spullen daar dan uitdelen. Israëlische premier Netanyahu zou zich positief hebben uitgelaten over het plan. Cyprus is nog in gesprek met EU-lidstaten en Arabische landen over onder meer de logistieke details. Het energielabel van een woning gaat een grotere rol spelen bij het krijgen van een hypotheek, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Wie een energiezuinige woning koopt, kan daardoor vanaf volgend jaar veel meer lenen. Een koper van een huis met energielabel C of D kan bijvoorbeeld 5000 euro meer lenen. En voor de energiezuinigste woningen is het extra leenbedrag 50.000 euro. Ook mensen met een studieschuld en alleenstaande kunnen vanaf volgend jaar makkelijker een lening krijgen voor hun huis. Het weer. In de loop van de nacht meer bewolking, gevolgd door regen. Het koelt af naar een graad of 9. Overdag gaat het flink waaien door storm Kirim.